De deelnemers hadden op de slotdag van de wedstrijd met zonneauto's last van bewolking en regen. De teams konden daardoor hun batterijen amper opladen. Het is de vijfde keer dat Delft de race met zonneauto's wint, maar de overwinningen zijn niet opeenvolgend. De afgelopen twee jaar won het Japanse Tokai-team. De race gaat dwars door het rode hart van Australië, 3000 kilometer van Darwin naar Adelaide. Het begrotingsoverleg in Den Haag is opnieuw opgeschort en gaat de komende dag verder. Na afloop liet minister Dijsselbloem weten dat hij niet naar Washington gaat... zodat hij bij het vervolg van het overleg kan zijn. Dijsselbloem werd als voorzitter van de Eurogroep verwacht... bij de jaarvergadering van het IMF. D66-leider Pechtold zegt dat hij respect heeft voor de beslissing van Dijsselbloem. Volgens Pechtold zegt de minister een belangrijke reis af en geeft dat de urgentie aan. Of er vanavond vorderingen zijn gemaakt wilde Pechtold niet zeggen. De Verenigde Staten gaan snijden in hun militaire hulp aan Egypte. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Volgens persbureau Reuters loopt het Egyptische leger een bedrag van 260 miljoen dollar aan contant geld mis en een lening van 300 miljoen dollar. De maatregel blijft van kracht zolang Egypte geen democratische hervormingen doorvoert. Egypte ontvangt jaarlijks anderhalf miljard dollar aan militaire steun van Washington. In San Francisco is een 57-jarige Britse patiënt... die twee weken werd vermist, doodgevonden in een trappenhuis... van het ziekenhuis waar ze verbleef. Het trappenhuis wordt niet of nauwelijks gebruikt. De vrouw was op 19 september opgenomen vanwege een infectie. Het ziekenhuis belooft de zaak tot de bodem uit te zoeken. Het weer, opklaringen. Het is plaatselijk afgekoeld tot onder de 5 graden.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 Maar ik ben bang voor elke dag die nog niet man. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl van Zandvoort, op 106.9 FM. tonight. ritme van Zandvoort. money. Open up. Yeah, I'm running through these halls like Trano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo.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 fulfilling. 1978 through 1983, a tomboy is what I was, young and wild, sweet virginity. Now 1980.